de nieuwste olifantensleugendans. Het ritme wordt gespeeld op de tamtam. Stampend gaan wij over straat. En ons je slaat de maat. Doe met ons de sleugendans. Sluit maar aan en grijp je kans. Net als bij een olifant. you shall